7 Robert Walters met het NOS Journaal. Premier Rutte ontvangt maandag de Australische premier Tony Abbott. Ze zullen praten over de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne. Na afloop tekent Abbott het condoleanceregister voor de Nederlandse slachtoffers van de vliegramp. Van de 298 inzittenden kwamen er 27 uit Australië. Het team dat onderzoek heeft gedaan naar de ramp met vlucht MH17 is terug uit Oekraïne. Vanmiddag landen ze in Eindhoven. De 135 deelnemers, waaronder Australiërs en Maleisiërs, worden eerst gedebriefd. Ook worden hun computers onderzocht op kwaadaardige software. Er zou rekening worden gehouden met spionage door Rusland. Staatssecretaris Teven heeft gelogen terwijl hij onder ede stond bij de rechter. Dat zegt de advocaat van de weduwe van Thomas van der Bijl, die in april 2006 werd geliquideerd. De advocaat heeft aangifte gedaan van mijnheid. Toenmalig officier van justitie Teven zou hebben geweten dat Van der Bijl gevaar liep als anonieme getuige. Tegen de rechter zei Teven dat hij van niets wist. Van der Bijl werd in 2006, kort nadat hij was vrijgelaten als verdachte in een drukzaak, doodgeschoten in zijn café. De Amerikaanse luchtmacht heeft ISIS-troepen in het noorden van Irak gebombardeerd. De aanval bij de stad Erbil was volgens het Pentagon een reactie op een ISIS-beschieting van Koerdische troepen... die waren gelegerd in de buurt van Amerikaanse militairen. Twee gevechtsvliegtuigen wierpen 200, 500 eh, ponders af. Of er doden zijn gevallen bij de aanval is nog niet bekend. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen mogen voorlopig niet over Irak vliegen. De luchtvaartautoriteit verbiedt dat nu de onrust in het land oplaait. Alleen in een noodsituatie mag een piloot besluiten om toch over Irak te vliegen. De KLM was al eerder gestopt met vluchten over het land. Het weer overwegend bewolkt en trekken buien naar het noorden met kans op onweer. Vanavond en vannacht blijven er buien overtrekken met minima rond 17 graden. Morgen overdag geleidelijk minder buien en flink wat zon.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 song. If you just say the words, I, I'll up and run onto oh, you. Ooh, you, ooh, I would divido. Over oh, you, ooh, ooh, I would divido. Give me one good reason why I should never make a change.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 Wrote to mind, cause I devote to my design. It was the most I send. I post to multiply. My complexion attracts eyes, first try to analyze. Aggressive, My teaching's majestic, providing lessons. Uplift your conscience. Black ignorance still disastrous.